12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Niet precies hoeveel landen de Europese Unie telt. Ook denken ze dat de meeste Britse wetten door de EU moeten worden goedgekeurd. Dat blijkt uit een peiling onder 2000 Britten in opdracht van de krant The Independent. Veel Britten zijn er ook niet van op de hoogte dat er een officieel Europees volkslied is. Over vijf weken mogen de Britten naar de stembus om ja of nee te zeggen tegen een brexit. Een uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Een Duitse vrouw van 61 is om het leven gekomen bij een ongeluk met een zeilboot in Friesland. Gistermiddag sloeg de boot waarin ze zat op het Friese meer de Flussen om. Drie anderen wisten zich nog vast te klampen aan de boot, maar de vrouw van 61 dreef af. De brandweer haalde de vier uit het water, maar de Duitse vrouw kon niet meer worden gered. Hoe de boot kon omslaan wordt nog onderzocht. Bij een zelfmoordaanslag van IS op een gasfabriek in Irak zijn zeker 11 mensen omgekomen. 15 mensen raakten gewond. In de vroege ochtend ontplofte een auto met explosieven bij de ingang van het fabrieksterrein, niet ver van Bagdad. Door die explosie konden zes mannen met bomgordels het terrein oplopen, waar ze zichzelf opbliezen. Volgens de Iraakse autoriteiten zijn drie opslagruimtes in brand gevlogen tijdens de aanval. De afgelopen week waren er al meerdere aanslagen van IS in Irak. Daarbij vielen in totaal zeker 100 doden. De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede wedstrijd in het Olympisch kwalificatietoernooi verloren. In Japan ging Oranje met 3-0 ten onder tegen Zuid-Korea. Dinsdag speelt Nederland tegen Thailand. De sterkste drie ploegen en het beste Aziatische land plaatsen zich voor de Spelen. Het weer, afwisselend wolken, zon en buien vandaag. In het zuidwest is het nagenoeg droog. Het is fris met 12 graden.